5 Jobboot met het NOS-journaal. Het aantal huishoudens dat gerookte zalm koopt is de afgelopen weken fors afgenomen. Volgens onderzoeksbureau GFK haakte de afgelopen drie weken twee derde van de kopers af. Niet gerookte zalm was juist wel populair. De daling komt na het nieuws van eind september dat gerookte zalm de salmonella-bacterie kan bevatten. De besmette zalm was afkomstig van visfabrikant Foppen. Drie mensen zijn aan de besmetting overleden, duizend mensen werden ziek. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de besmette zalm van visfabrikant Foppen. Bewoners van het woonwagenkamp in Waalre doen aangifte van discriminatie tegen burgemeester De Wijkersloot. De bewoners hebben tegen Omroep Brabant gezegd dat De Wijkersloot over de schreef is gegaan met zijn uitspraken in de media. De burgemeester pleit voor een harde aanpak van woonwagenkampen en andere vrijplaatsen... waar de bewoners de regels aan hun laars lappen. De woonwagenbewoners in Waalre vinden dat de wijkersloot met zijn uitspraken discrimineert. De fotograaf die tienduizenden foto's in Auschwitz heeft moeten maken is in Polen overleden. De fotograaf Wilhelm Brasse werd eind 1940 naar Auschwitz gedeporteerd. Daar werd hij te werk gesteld bij de identificatiedienst. Hij heeft meer dan 50.000 foto's van de gevangenen in het vernietigingskamp gemaakt. Brasse moest ook aanwezig zijn bij de medische experimenten die kamparts Mengelen op mensen uitvoerde. Hij moest die op de camera vastleggen. Brasse was 95 jaar. In het huis van Johan Cruijff in Barcelona is gisteren ingebroken. Dat melden Spaanse media. De dieven zouden onder meer gouden horloges en gewonnen voetbalbekers... met een totale waarde van zo'n half miljoen euro hebben meegenomen. De dieven klommen over de muur rond het huis van Cruijff. Daarna zouden ze met een koevoet de talies voor de ramen hebben opengebroken. Johan Cruijff was gisteren niet thuis. Hij zou met vakantie zijn. Het weer in het noorden vanavond bewolkt met kans op wat regen. In de rest van het land blijft het droog. Morgen bewolkt met in het noorden opnieuw kans op regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen rond Rotterdam. De files van 5 kilometer en langer staan op de A4 Hoogvliet richting Vlaardingen... voorknopend Ketelplein 6 kilometer. Voor opruimwerkzaamheden is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Na 15 vanuit Europoort is dicht bij Rozenburg na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via de N57. 15 richting Europoort voorknopend Benelux 5 door de problemen op de A4.